Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Het tekort aan studentenkamers neemt tot 2030 alleen maar toe en dreigt zelfs te verdubbelen. Komt doordat studenten met een basisbeurs weer meer te besteden hebben en dan sneller op zoek gaan naar een kamer. Kees probeert er in Zwolle ook tussen te komen. Op SSH had ik me aangemeld, want dat had ik gehoord dat je daarvoor moest aanmelden. Dus dat heb ik gelijk gedaan, dan sta je daar ook op een wachtlijst. Via Max Huren had ik dingen gehoord, gewoon makelaars in de gaten houden daar. En uh, natuurlijk, niet vergeten. Maar zonder resultaat tot nu toe. Wat, misschien wat het misschien extra lastig maakt... is dat hij op het conservatorium zit en piano speelt. Misschien ga ik dat er maar eens uithalen binnenkort. Want eh, ze willen natuurlijk geen herrie in huis. De afgelopen jaren gingen minder studenten op kamers. Door het leenstelsel kwam er minder geld in het laadje... en besloten veel studenten langer thuis te wonen. De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij hun werk. De belangrijkste taak van de Raad is onderzoeken of kinderen thuis veilig kunnen opgroeien. Ruim een kwart van de gezinnen waar de Raad mee te maken krijgt heeft een migratieachtergrond. En de Raad denkt niet dat ze discrimineren, maar wil voor de zekerheid onderzoeken of die gezinnen wel een gelijke kans krijgen. Bij een brand in een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam is gisteravond een dode gevallen. Wie het slachtoffer is, dat weten we niet. En over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt. Het gebouw moest worden ontruimd. Patiënten werden op het terrein opgevangen. En een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd voor Nederland vanavond. Oranje speelt tegen Griekenland en moet eigenlijk winnen om nog een ticket voor het EK te kunnen halen. Het wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd voor Pontelis Antiliakos. Hij vertrok vorige week na 13 jaar bij AZ en is nu dus weer even terug in Nederland. Ik ben eh, in Griekenland geboren. Ik heb daar 14 jaar gewoond en vervolgens uh, 12, 13 jaar in Nederland. Dus uh, zit precies ongeveer in het midden. Dus eh, ja, voor mij is het een bijzondere wedstrijd, voor mijn familie ook. Want zijn vader is Grieks en zijn moeder is Nederlands. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. Het weer, hetzelfde als de afgelopen dagen. Af en toe wat wolken, maar vooral veel zon en zomers warm. Het wordt 28 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspit stelt weinig voor. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer, 5 kilometer.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 Ben elke dag een nieuwe kleur, rood, oranje, blauw of wit. Een regenboog stelt toch teleur, wanneer er maar één kleur in zit. Stap de bus in, neem mijn koffer mee, ik reis verder. Mijn persoonlijkheid voor 2, 3, 4.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 De Raad wil vooral onderzoeken of zij in een gelijke situatie eenzelfde advies krijgen als een Nederlands gezin. Bij een brand in een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam is gisteravond iemand om het leven gekomen. Tegen middernacht was de brand onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Japan heeft vannacht een raket naar de maan gelanceerd. Hiermee hoopt Japan het vijfde land te worden dat op de maan landt. Als alles goed gaat, gebeurt dat in februari. Het weer, ook vandaag veel zon.